voor spoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Strijders van IS zijn verdreven uit de antieke stad Palmyra. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten voerde Rusland luchtaanvallen uit op doelen van IS in de stad. IS zou in boomgaarden buiten de stad nog in gevecht zijn met het Syrische regeringsleger. Bij de aanval op IS zijn 300 extremisten gedood, zegt de Russische minister van Defensie. IS-strijders drongen de stad gisteren binnen. In maart was IS verdreven uit Palmyra... na de stad bijna een jaar in handen te hebben gehad. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Gentiloni wordt waarschijnlijk de nieuwe premier van het land. Hij volgt Matteo Renzi op, die vorige week aftrad nadat de kiezers in een referendum zijn hervormingsvoorstellen hadden afgewezen. Gentiloni gaat om half één naar president Mattarella. Die zal hem vragen om een nieuw kabinet te formeren. Het dodental van de bomaanslag in Istanbul is opgelopen naar 38. Onder de doden zijn 30 politiemensen. 155 mensen raakten gewond. Twee bommen ontploften gisteravond vlak na elkaar... in de buurt van het stadion van voetbalclub Beziktas. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar Turkije gaat ervan uit dat die het werk is van de Koerdische PKK. Er zijn 13 mensen opgepakt. Tussen Utrecht en Maren rijden tot dinsdagochtend geen treinen door een kapotte bovenleiding. De NS zet snelbussen in tussen Utrecht en Ede-Wageningen. Reizigers moeten rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Wie met de trein van Utrecht naar Nijmegen wil, moet omreizen via Den Bosch. Vandaag gaat een nieuwe dienstregeling in van de NS. Vanaf een groot aantal stations gaan meer treinen rijden... en op een aantal trajecten wordt de reistijd korter.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 Daar beginnen we mee vanmorgen. Dit is Zandvoort Jazz, mijn naam is Charles Duyf. En ja, tot 12 uur zwingen en relaxen. En natuurlijk ook een beetje in de kerstfeer nu en dan. Daar ontkomen we niet aan. De, de hoe zeg je dat? Ja, de kortste dag komt er weer aan, 21 december. En ja, straten verlicht, tuinen verlicht, huizen verlicht kerstbomen. Nou, heel gezellig die tijd. Ik hou ervan. En niet te vergeten onze studio hier in, eh, in Zandvoort natuurlijk. Want uh, dankzij Willem Bruist ook een prachtige eh, ingerichte kerststudio... waar ik vanmorgen het jazzprogramma mag presenteren. Nou, gauw naar MUZIEK winters. deze tijd natuurlijk. The Winter Moon, Stan Getz. Stan bijgestaan door, uh, eh, dan nou moet ik even spieken... Eh, want hij was niet alleen tijdens deze opname, zeker niet. Eh, dat gebeurde allemaal samen met Al Almindo... moet ik even spieken? Ja, mijn leesbril die laat het wel eens even een beetje afweten. nou goed, ik, ik ga het opzoeken zo en ik, ik zal het nog even melden... wie die andere solisten waren tijdens die opname van Stan Getz heb natuurlijk, eh, ja, ik zei het net al, eh, ook een beetje rekening gehouden met eh, het feit dat we binnenkort kerst krijgen. En dus ook wat, wat kerstnummers voor u opgezocht. Onder andere van Ella Fitzgerald. The Secret of Christmas. Wat is nou eigenlijk het geheim van kerstmis? We gaan het horen van Ella. It's not the glow you feel when snow appears. It's not the Christmas card you've sent. Eh, heeft bijgestaan... tijdens het eh, nummer Winter Moon, wat ik zojuist liet horen. Dat was Laurindo eh, Almelda. Ja, nou, dat weer eventjes ter kennisname. We gaan eventjes naar de Watermellow Man. Watermeloen op de vroege zondagochtend. Heeft u er zin in? Nou, muzikaal misschien wel. In ieder geval wordt u getrakteerd op Watermeloen door Herbie Hancock. Herbie Hancock met een, eh, uitgebreid, eh, een uitgebreide invulling, zo moet ik het zeggen, van de Watermelon Man. gaat nog eh, zo'n vier minuten door. Dat gaan we niet doen, want er moet natuurlijk ook ruimte zijn voor veel meer repertoire vanmorgen bij ZFM Jazz. Zoals u gewend bent van ons, al meer dan 25 jaar, gaan we eventjes naar, nou, My Only and Only Love, Chicoria. heerlijk om naar te luisteren. Chicoria met My One and Only Love. Ik neem u even mee naar het winterwonderland. Met Joe Williams. En Felix Bernard. Snowbells ring, are you listening? In the lane snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight.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 jazzy Winter Wonderland met Joe Williams en Felix Bernard. Nog veel meer uh, kerstmuziek vanmorgen hoor, want ja, ik, eh, ik hou er helemaal van het sfeertje. Ik vind het heerlijk. En, uh, en ook wel gewoon normale jazz hoor. Nou is kerst jazz ook normale jazz eigenlijk hoor, want er is helemaal eigenlijk geen verschil. Alleen, daar heb je meer kerstballen en meer slingers en, en meer pieken in de muziek zeg maar. Dus dat is het, eigenlijk het, het enigste verschil. Ehm, Frank Sinatra, die kent u ook nog wel hè? Hij is er lang niet meer, maar hij zong de sterren van de hemel. Nou, sterren genoeg met kerst ook natuurlijk. I'll be home for Christmas. Christmas Eve will find me. Frank Sinatra was dat met eh, I'll Be Home for Christmas. Nou, wat hebben we allemaal nog meer vanmorgen, luisteraars? Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Er bestaat ook zoveel goede jazzmuziek. Eh, ik ga een mooie draaien van uh, Duke Ellington.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 Hear the snow crunch, see the huge bunch. This is Santa's big scene, And above all this bustle you hear Silver bells Silver bells Silver bells silver bells. It's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them ring, Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells, silver silver. Zilverbelletjes, eh, Zilverbels... was er natuurlijk uh, good old Dean Martin. Eh, met zijn ja, toch heel bijzondere stem, vind ik zelf. Het was een jazzbalsje, dus het past prima in een jazzprogramma. Als u dat maar weet. we gaan eventjes naar Ella Gerald. Die neemt ons mee naar Christmas Island. like to spend Christmas on Christmas Island. How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island. You will never stray, for every day your Christmas dreams come true. How'd you like to spend Christmas without a turkey on Christmas Island? you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. for every day your Christmas dreams come true. What's the old boy gonna use for a chimney? You will never ever stray for every day your Christmas dreams come true. True, true. Het kersteiland bezochten wij samen met uh, Ella Fitzgerald. Nou, prachtig. Uh, ja, hoe, hoe zal ik het noemen? Eh, eh, een prachtige zondagochtendbelevenis op dat eiland. Samen. Heerlijk toch? Hier schijnt ook het zonnetje trouwens. Nou, daar, daar, ben ik heel erg blij mee. Het schijnt ook de studio in. Ik moet direct even een luxeflex eh, wat corrigeren. Want dat schijnt me nou meer in mijn gezicht. <laughs> Kunnen de mensen op de webcam wel zien. Want als u via internet de zender ZFM Zandvoort beluistert. www.zfm-live.nl Dan kunt u ook via de webcam kunt u de studio zien. En kunt u ook zien hoe mooi die versierd is. Want ja, we hebben een heerlijke eh, kerststudio inmiddels. En uh, nou, dan ziet u mij dus ook met de zon eh, midden in mijn gezicht. Ja, dat kan zo gaan. Ik ga eventjes een van mijn favoriete drummers draaien, luisteraars. En die heeft ook iets met met, met, met de West Side Story. En dan heb ik het over Buddy Rich. Nou, de West Side Story is natuurlijk een heel veel uh, bekeken film in de jaren zestig. Uh, sommige mensen hebben hem al drie, vier keer gezien. Misschien ook nog wel meer. Muziek is geweldig en Buddy Rich doet het natuurlijk als geen ander. helaas overleden. Maar eh, wat kon de man drummen. En eh, ja, eh, hij, trommelde ook net zo makkelijk. Natuurlijk de beste muzikanten om zich heen. Een grandioze big band was, was het gevolg. Met de repertoire uit de Story. U hoorde een hele medley. Ik heb hem helemaal even laten uitdraaien. Want zo fantastisch om naar te luisteren.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 Ik heb nog een, eh, nou, pak weg een twee minuten... nee, niet eens meer. Nog ruim een minuut te gaan voordat het nieuws er weer doorkomt... en de reclame. En nou, we eindigen ook maar even met Michael Bublé.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 Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. Each year I ask for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas.